Zes uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Paulien Krikke treedt af als burgemeester van Den Haag. Dat heeft ze zojuist bekendgemaakt in een verklaring. Haar positie was onhoudbaar geworden na een vernietigend rapport over de vonkenregen tijdens de nieuwjaarsnacht in Scheveningen. Ook viel het college nadat twee wethouders onderzocht werden op verdenking van corruptie. In haar verklaring zei Krikke dat het ontslag haar zwaar valt en dat ze met hart en ziel burgemeester van Den Haag is geweest. Banken hebben een groot tekort aan personeel om witwassen te bestrijden. Het afgelopen jaar trokken ABN AMRO, ING en Rabobank honderden specialisten op dat gebied aan... maar er zijn nog steeds honderden vacatures, blijkt uit een rondgang van de NOS. De afgelopen tijd zijn al diverse banken op de vingers getikt... omdat ze te weinig controleerden op witwassen, financiering van terrorisme en andere criminele praktijken. Vorig jaar betaalde ING een schikking van 775 miljoen euro aan het OM. Rabobank kreeg een boete van 1 miljoen... En nu loopt er ook een onderzoek tegen ABN AMRO. Ook Triodos is al op de vingers getikt door de toezichthouder, de Nederlandse Bank. In Oostenrijk is het onderzoek naar het bloedbad in Kitzbühel nog in volle gang. Vanmorgen schoot een man van 25 zijn ex, haar nieuwe vriend en drie van haar familieleden dood. Hij ging zelf naar de politie. De dader was niet dronken, zeggen Oostenrijkse media. Hij is overgebracht naar Innsbruck. Morgen wordt op de vijf lichamen sectie verricht. SP-Kamerlid Ronald van Raak begint een procedure tegen KLM... bij het College voor de Rechten van de Mens. Hij vindt dat KLM verkeerd is opgetreden bij een incident in mei... aan boord van een vliegtuig. Op een vlucht van New York naar Amsterdam... weigerde een Joods-orthodoxe man naast Van Raaks vrouw te gaan zitten. Van Raak en zijn vrouw kregen uiteindelijk een andere zitplaats. Het SP-Kamerlid vindt dat KLM zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie... en wil daarom een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Het weer. Vanavond is het nog bewolkt, met vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het uiteindelijk droog en is er kans op wat nachtvorst. Morgen bijna overal droog en vooral in het noorden zonnig. Het wordt dan een graad of 14. Daarna is het weer wisselvalg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A10...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 Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee. Doe het licht uit en ga naar nachtvandenacht.nl. I can't make it work today. I tell fault. I can't make it Nah, I'm feeling good. I am feeling good. Nah, I can't make it. I can't make it. <laughs> because oh yeah, we walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road, yeah. vitamins. My doctor tell me this. Rum is my only medicine. So hey, on the hey. road we drinking it all day. Plenty vibes on the roadway. My doctor say it's okay. We drinking, we drinking. Drink rum in the night time. Drink plenty, you'll be quite fine. Tell the boss man it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night.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 Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und grad ist gut, so wie es ist. Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga. Voilà où nous en sommes Sur la vie de leur mère Ils jurent et se la colle, Jacques a dit à Pierre Qu'ils n'ont jamais to left, we're too drunk to even walk.